Kees Rood met het NOS-journaal. De grote kantoortoren van Rijkswaterstaat naast de A12 in Utrecht is vanmiddag ontruimd omdat werknemers trillingen voelden. Er waren ongeveer 1500 mensen aan het werk in het kantoorpand, zegt Rijkswaterstaat. Nadat werknemers de trilling hadden waargenomen was de toren binnen een half uur ontruimd. Het gebouw blijft voorlopig dicht totdat de oorzaak is achterhaald. De kantoortoren stamt uit de jaren 70. Het gebouw is een aantal jaar geleden gerenoveerd en in 2007 weer in gebruik genomen. Het is niet duidelijk waar de 1500 werknemers van Rijkswaterstaat morgen aan het werk gaan. De Amerikaanse president Obama noemt het besluit van het Hoge Rechtshof over de zorgwet een overwinning voor alle Amerikanen. Het Hof besloot vanmiddag dat de omstreden wet van de president niet in strijd is met de grondwet. Volgens Obama is daarmee een fundamenteel besluit genomen. Geen ziekte of ongeluk zal nog leiden tot iemands financiële ondergang, zei hij. Zo'n 30 miljoen Amerikanen hebben geen zorgverzekering. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft al gezegd dat hij de wet weer zal terugdraaien als hij tot president wordt gekozen. De beurzen op Wall Street daalden na de beslissing van het Hoge Rechtshof. Vooral de farmaceutische bedrijven verloren terrein. Op de Oude Schans in het centrum van Amsterdam is een woonboot ontploft. Er is één zwaargewonde naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn vier mensen lichtgewond geraakt. Ze hebben voornamelijk snijwonden door rondvliegend glas. De bewoner van de woonboot was niet thuis tijdens de ontploffing. De boot is inmiddels gezonken. In de omgeving zijn veel ruiten gesprongen. De omgeving is afgezet om de ravage op te ruimen en om onderzoek te doen naar de oorzaak van de ontploffing.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 Eh, Killing Time van eh, Rogier Pelgrim. En ik kijk naar rechts en wie zie ik daar lopen? Rogier Pelgrim. Dus eh, <laughs> dat is wel heel erg leuk. welkom allen aan de andere kant van de radio. Straks haal ik Rogier er ook bij. Eh, die heeft eh, in ieder geval zijn gitaar uitgepakt. dus eh, we gaan zo dadelijk wat werk van hem horen. en natuurlijk ook met hem praten over het werk wat hij al gemaakt heeft. Hij heeft net al een aardig verhaal verteld over een van de nummers die, die hier op deze EP staan. Rogier, nog één vraagje vooraf. is die EP... Ja, ik mag maar wel even gebruiken hoor. microfoontje 3. Ehm, is, is die EP nog gewoon te krijgen? Ja, die EP is hartstikke verkrijgbaar. Je kan hem downloaden op iTunes. En je kan hem ook gewoon fysiek bestellen via mijn website eh, rogierpelgrim.nl. Heel goed, dankjewel. Dus dat eh, is even alvast uh, voor de mensen vooraf. we hebben het uh, Luidkeels al aangekondigd op Facebook. Ik zelf ook. Dus nou, met die 750 volgers moet het toch wel denk ik lukken dat er nog een paar van die mafkezen misschien nog wel de, ja, het internet weten te vinden. Dat uh, eventjes eh, vooraf. En natuurlijk eh, hebben we ook muziek eromheen. Eén ehm, ervan, dat vind ik, ook, vind ik ook heel erg leuk om gewoon te draaien, is een bijzonder groepje uit Amsterdam. Ze heten Capgrass. En een van die bandleden van Capgrass, Erik, die is volgende week, als het goed is, hier in de studio. <laughs> maar dan niet onder als bandlid van Capgrass, maar van Trip Trigger. Ook daar gaan we even straks een nummer van draaien. Van dan heb je al een idee wat we volgende week gaan gaan doen hier bij CFM Zandvoort. Bij Alternative FM, want daar luister je naar. Um, dat is dus volgende week. Maar Capgras eh, staat klaar. Dat nummer dat heet Xenofobia. There was a little boy Maybe not born at the same ground raised in the same arms as I this little boy sent away to a strange country, a place where he had never been before. How can he call this home? or being forced out of the building at fairly high levels. kunt me in ieder geval blokkeren van Facebook. Maar dat weerhoudt me er niet van om in ieder geval een recensie van je te lezen. En daarin schreef je dat niets eh, volgens de eh, bepaalde patronen loopt. En ook niet via de vaste banen. En daarom heb ik het ook gedraaid. En daarom was ik ook verkocht. Mede gezien door jouw recensie op internet. En dat was Bastardi Blues, moet ik er even bij zeggen. Bastardi die Blues. De eh, uh, Falling Man, ze hebben met eh, dit nummer trouwens, eh, geloof ik, iets van 60.000 hits gehad op, op YouTube. het handelt over 11 september 2001. En de meeste mensen weten toen wat er eigenlijk gebeurd is. Mm, er vlogen wat vliegtuigen de Twin Towers in en daar hebben zij, deze band, een, ja, een werkje op gebaseerd. Dat heet The Falling Man. trouwens, als je meer wil weten van Bastardi die Blues, dan mag je eh, eh, kunnen kijken of kunnen kijken 30 eh, juni, aanstaande zaterdag, in Theater Pantalone, heet dat het geloof ik, in IJsselstein. Daar zullen ze in ieder geval een, een optreden gaan verzorgen. Dus dat weet je dan ook weer. leuk nummer, heel apart ook. we hebben dat destijds gedraaid toen Wave Zero te gast was hier in deze studio. Goed, eh, eh, we gaan zo dadelijk eens eventjes kijken hoe het er eh, allemaal bij hangt. Marcus is druk bezig om het een en ander spel klaar te krijgen voor, voor Rogier. Die zo dadelijk ook wat nummers gaat spelen. Of dat dit uur al gaat gebeuren, dat weten we niet. We houden altijd zo'n lekkere schuivende planning. Maakt het ook een beetje spannend zo'n radio-uitzending. En daarom doen we het ook. En dan eh, gaan we in afwachting daarvan eh, natuurlijk ook nog even tussendoor met Rogier ook praten over het eh, werk wat hij al gemaakt heeft. En hij had net al een leuk verhaal over een van de nummers. Maar goed, dat bewaren we voor zo dadelijk. Eerst gaan we even iets draaien van een... Nou, Marcus die had er iets, iets op, op aan te merken eerlijk gezegd.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 Eh, zij eh, waren de winnaars van de Rob Akda Award van het eh, jaargang 2010-2011. Want ik moet uh, wel even goed opletten welk jaartal ze zitten. Want 2009, 2010 zijn door de heren van Ethereal gewonnen. En over Ethereal gesproken, daar zit een uh, bassist in. En die heet Björn van de Ploeg. En die is ook een onderdeel van Trip Trigger. Dus die uh, eh, zou eh, zomaar eh, volgende week ook bij dit programma kunnen zitten. Net als Erik van Ittersen. De man die je al hebt kunnen horen in het nummer van Cupgrass. Over Trip Trigger gaan we het zo dadelijk nog hebben. En dan gaan we ook nog natuurlijk eh, iets eh, van draaien. Ik eh, wil toch nog eventjes aan Rogier vragen of hij nog even de microfoon erbij wil pakken. En dan zet ik hem eventjes aan. want ja, muziek is leuk, neem ik aan. Want anders deed je het niet. even voor, voor de mensen thuis. Wanneer ben jij eigenlijk echt met muziek begonnen? Poeh, ik denk dat ik op mijn veertiende echt met muziek ben begonnen. Ik zat in een... ben ik te horen? Ja, ik oh, heel, duidelijk. Nou, hartstikke fijn. Ja, <laughs> ik begon met eh, een rockbandje. Dat heette Nuclear Playground op de middelbare school. Ja, dat had ik gelezen, ja. Ja, en eh, omdat er een talentenjacht was op school, had ik zoiets van, ja, ik moet een bandje beginnen. Want dan kan ik een liedje doen en dan heb ik een podium en dat lijkt me tof. Hm. En eh, want mijn broer die deed in die tijd ook bandjes en zo. Die speelde thuis al heel erg veel gitaar. Dus ik dacht van, ja, dat wil ik ook. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met muziek. Hm. En dat was eigenlijk vooral heel erg veel schreeuwen. En dan aan het einde van een oefensessie, dat was het, ah, het was echt <laughs> leuk. ja, ja. Dus, Had je geen stem meer over dan? Nee, <laughs> nee, nee. Ik was al helemaal naar de tering. <laughs> <laughs> maar eh, op een gegeven moment ook op school eh, deed ik het vak muziek. En dan deden we ook musicals. Wat ik een vreselijk genre vind overigens. Maar daar heb ik wel van geleerd een beetje te zingen. En ja. later ook op zangles gegaan. En ja, gewoon door te heel, heel, heel veel te doen heb ik het, eh, heb ik het een beetje onder de knie gekregen. Ehm, je komt uit, nu uit Ede. Ben je daar ook zeg maar groot geworden, groot gebracht en geboren? Of, nou, ik ben geboren in Dordt, Dordrecht. In Dordrecht? Ja, en om derde, sinds mijn derde woon ik in Ede. dus daar ben ik wel, ja, daar ben ik getogen. Je bent wel van, eh, ja, oké. Okay. Uh, eh, eh, als, als ik even de muziekroots roots dan bekijk en in Ede, is daar... Leeft, leeft, daar iets in Ede met muziek? Of? Ede is qua muziek en qua kunst en cultuur duur beperkt. Laat, eh, laat, ik het zo, laat ik het zo zeggen. Dus als je een bandje hebt of je bent singer-songwriter en je wil veel optreden, ja, dan uh, eh, houdt het wel snel op in Ede. Er zijn misschien drie plekken waar dat een beetje kan. Mhm. Dus eh, voor mij is het altijd wel zaak geweest om naast mijn hometown gewoon snel naar Utrecht en Amsterdam te gaan en andere steden, omdat je daar optredens kan krijgen. Niet zoveel in Ede. Mhm. Het enige wat ik wel veel heb gedaan ook de afgelopen twee jaar is eh, huiskamerconcerten, ook in Ede. Waardoor ik ook wel echt een beetje heb mogen bouwen aan eh, ja, wat, wat volgers in mijn eigen stadje. Eh, is dat het, de huiskamerconcerten van Sandy Dane? Nee, dat is... Ik, ik werk wel met Sandy Deen af en toe samen. want die, die, eh, die organiseert heel veel toffe huiskamerconcerten. Waar ik ook aan meedoe. Maar ik heb vorig jaar heb ik een reeks huiskamerconcerten georganiseerd in Ede. En die noemde ik dan Rogier Pelgium Presenteert. En dan had ik elke huiskamerconcert had ik weer een andere groep erbij. Dus de ene keer had ik uh, eh, Ru Royaal uit eh, Engeland. En dan weer had ik Jonas David uit Duitsland. En dan weer een andere keer had ik er eentje uit Amerika. En ook uh, Tangerine. Ken je die? ja, de twee nou, broers. die, eh, hebben, die hebben toen ook eh, bijvoorbeeld gespeeld. Arnoud en... Eh, Sander? Ja, ja, die. Ja, ik, heb ze, ik heb ze gesproken in Hogeveen. Uh, ja, bij, ja, ze zijn hartstikke, hartstikke leuke gasten zijn. En goed joh. Ja, ja, ja, ja. ja. dus, dus ja, ik hou daarvan, huiskamerconcerten. Dat vind ik echt heel erg tof om te doen. Morgen ook weer eentje in Amsterdam. Dus, ja. Ja, de keer dat, dat ik jou tegenkwam, dat was bij het debuut in, in Almere. Ook weer eh, georganiseerd door diezelfde Sandy Deen. Ja, dat, dat, heeft ze goed gedaan overigens. Dus ik, eh, dat, ja, ik, ik, hoop dat ze dan maar luistert en eh, misschien dat ze het oppikt. Maar ik vind, vind in ieder geval dat je dat goed gedaan hebt. die avond dat jij er stond, was, was je niet alleen. Je was daar met Angela Moira en met Ganna. Ganna die is hier ook geweest, twee keer. Um, ja, ehm, en Angela is trouwens hier ook geweest. Dus, dus ja, ehm, maar wat... Ja, ik was toen helemaal zo. Ik zat echt, eh, het was shocking voor mij eh, om eh, in één keer jou in één <laughs> keer te horen. Ik denk, hier moet ik het EP'tje van hebben. Dus, maar hoe ben je daar terechtgekomen? Is dat ook via, via dat, dat verhaal? Nou, ik ben Sandy eigenlijk gewoon op het spoor gekomen doordat je op Facebook met allerlei mensen vrienden wordt. En opeens, ja, Sandy zat een beetje in een soort zelfde kringetje als ik. En nou dan kom je elkaar We werden wel op een gegeven moment vrienden en op een gegeven moment op Facebook, Facebook vrienden, weet je wel. En toen op een gegeven moment eh, kwam ze met haar website HK concerten en ik had zoiets van, hé, hey, dat is interessant. Dus toen heb ik gezegd van, joh, ik, eh, dat lijkt me ook wel wat om daarbij te komen. En daardoor zit ik een beetje in een netwerk en daardoor, eh, nou ja, regelt ze af en toe wel eens een leuke concertje. Ja. Nog iets grappigs is dat je bij een theaterboeker zit. Het leuke hier daarvan is, eh, bij dezelfde theaterboeken, bij de gasten die we vorige week hier hadden, bij Cosmic Carnival. Jullie hebben dezelfde ja, dat klopt. Eh, ja, Vivesco. Ja, ja, ja, van Marcel van Zijl. Klopt. Ja, ja nou ja, kijk, eh, ze, hun hun eh, core business ligt wel bij theater, maar ze willen wel ook echt, zeg maar, festivals en clubcircuit, dat willen ze wel echt gaan uitbreiden. Ja. Dus, eh, nou ja, goed, dat moeten we gewoon eh, zien, want dat gaat opleveren. Ah, het, het, het, is wel, wel leuk. ik heb een aantal van, van deze concerten gezien, of tenminste optredens in theaters. Ze hebben toch wel een heel intiem sfeertje, moet ik je erbij zeggen. Dus dat, dat, dat, dat, is één kant van het verhaal. we gaan straks nog even verder met je praten doen we zo. Eh, eerst ook, eh, ja, ga ik toch even weer eh, iets draaien. Want dat vind ik wel, nou ja, je staat toch open. Ehm, ehm, tweede nummer van de EP. En dan moet ik hem er even bij pakken, want ik kan het nooit in één keer uitspreken. maar dat nummer dat heet Our Dear Lady of the Plains. Ik vond het, eh, toen je dat nummer speelde in eh, Almere, eh, toen vertelde je er ook nog een heel mooi verhaal. Nou, mag je het nu nog een keer zo heel mooi proberen te vertellen hier op, op de radio. Waar gaat het over? Nou, Our Dear Lady of the Plains zingt, zingt eigenlijk over een herinnering, een jeugdherinnering. Mm ik was 14 jaar en wij gingen altijd op vakantie naar Frankrijk. Ja. En eh, wij kampeerden daar bij een boer. Ja. Eh, we hadden een bijzondere vriendschap met deze boer. En eh, op zijn, op zijn land mochten wij dan met ons tentje staan. En op zijn erf vond mijn vader op een dag een oude deur. Mijn vader die schildert heel erg veel. Dat is zijn lust en zijn leven. Ja. En hij maakte een uh, eenvoudig schilderij op die deur van de heilige maagd Maria en het kindje Jezus. Want nou ja, goed, als je in Bretagne op vakantie bent, raak je door dat soort dingen geïnspireerd. Omdat we heel veel kerkjes hebben bezocht en kapelletjes en dat soort dingen. Ja. Nou, mijn vader eh, die maakte dat eh, schilderij en hoorde een aantal dagen later dat er toevallig een pelgrimstocht langs, langs die boerderij zou trekken. Dus hij zet dat eh, geïmproviseerde schilderij zet hij neer in een leegstaande schuur. Hij zet er wat bloemetjes bij en wat kaarsjes. En die pelgrims die komen langs. En... Ehm, die gaan ook die schuur in. Ja. En eh, nou ja, dat is een groep ja, Bretonse mensen eh, die daar ja, uit oprechte geloofsmotieven dan aan zo'n tocht gaan beginnen. En die lopen daar die schuur in en ze kijken naar dat schilderij en ze nemen dat echt bloedserieus. Veel serieuzer dan mijn vader, zeg maar, ooit had verwacht. Dus die mensen die beginnen echt wel, werkelijk waar gewoon kruisjes te slaan. En wezige groetjes op te zeggen. En vrome gebeden op te zeggen en, en, en, en vrome liederen te zingen. En eh, plotseling verandert die plek in een soort van uh, ja, bedevaartsoord. En zo serieus hadden we het nooit bedoeld. En mijn neefje en nichtje die gaan langs met een, een, een mandje en die halen nog 200 frank op. Hebben we uiteindelijk <laughs> netjes eh, gebracht bij meneer Pastoor. En ja, het liedje gaat dus over een, over een eenvoudige boerenschuur die eigenlijk onbedoeld in een kapel verandert. Gaan we nu naar luisteren. Mother of God, it was summer, a French holiday. And the flowers we gathered surrounded our saint, our dear lady of the plains. Ooh. of grace. God painted Mary and the Son of God on the old wooden boards that he found. And the pilgrims they came and they sang her a song. And prayers they were praying out loud. Ooh. After that day He decided that it was enough So the fire was set In the image he made Our Lady ascending To the sky above No uh, eh, Nosoyo eh, is even met een, eh, met een eerste track van het album. dat, dat album dat heet Just Before the Faint. dat is een album waar onder andere ehm, Donata Kramars aan meegewerkt heeft. Tenminste, zij is een van de leden van Nosoyo. En Donata speelt niet alleen in deze band. Eh, ze speelt ook eh, bij UberIg. Dat is dat andere bandje waarin ze met Marnix Dorrestein en Chris Kok acteert. En die Chris Kok eh, die heeft snode plannen om een album uit te gaan brengen. Maar dat heeft hij wel de hulp van het publiek nodig. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je dat dat opzoeken. Voor de kunst heet het geloof ik. Daar kan je dan even kijken. moet je even zoeken naar Chris Kok, kom je er wel. En dan wordt de tekst en de uitleg erbij bijgegeven eh, en zo kom ik eh, van het een op het ander. Eh, vorige week werd ik een beetje aangenaam verrast. Ehm, dat had te maken met Lenja. achter Lenja, daar schuilt de naam Julia Reinhold. Ze komt uit Rotterdam. En ze heeft ooit gewerkt met een paar leden van de Korsbeek Carnaval En die band, die hadden we voor, vorige week in voltallig aantal hier in de studio eh, zitten. En toen hebben we het eh, gehad over eh, Change the World or Go Home, het, het album wat ze hebben uitgebracht. Nou, zij heeft dus ook dus een enige link met een aantal van die bandleden. De, dat was een voormalig project was dat toen de tijd. En het ja, ze heeft een EP uitgebracht. Eh, de EP heet Backwoods. En Julia gaat 30 eh, augustus hier naartoe komen. Dus eh, wees er alvast op voorbereid. 30 augustus gaan we praten over, het, over de beide EP's die ze heeft uitgebracht. Ze heeft er zelfs twee uitgebracht. De Backwoods is de laatste. En daarvoor had ze er ook nog één. En daar gaan we het onder andere over hebben. ja, die EP heet gewoon Lenya. En de eerste track van Backwoods die uh, hoorde, dat is al een nummer wat ik al stiekem al gedraaid heb op eh, de zondagmiddag in het eh, programma De Muziek Boulevard. Ja, ja, ja, ja, zo, zo hitgevoelig is die wel. Tenminste, dat vind ik. En eh, wat de rest eh, van eh, Nederland en Zandvoort ervan vindt, ja, dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Muziek is subjectief. Het is net een fles wijn die je overtrekt. En of je vindt hem lekker of je vindt hem zo smerig dat je hem weggooit. Nou, ik niet. Ik vind dit wel smaakvol. Hier is het nummer Setting Clocks. as friends, as enemies in dit eh, theater dus eh, te bewonderen. Trip Trigger, eh, dan gaan we praten over deze EP. Autonomous heet dat, dat, dat e EP'tje. En dan gaan we uiteraard het hebben over het hoe en het waarom. Dan ga ik nu even mijn koptelefoon afstaan aan degene die nu naast mij staat. En dat is, <laughs> dat is uh, niemand minder dan Rogier. Ben je er klaar voor, Rogier? Ja, bijna. Ik doe even de koptelefoon onder de gitaarhals door. Juist. Oké, ja. Eh, want anders dan eh, kom je misschien eh, in de knoop. In de knoop, dus Ja, dat lijkt me niet zo'n... In, in, de knoop met mezelf, ja, dat moeten we niet hebben. <laughs> Ik zou zeggen, begin maar. Komt-ie, dit is Mind's Eye Tramp. I'm a stranger and I have my ways Walking around, wandering my days Hide and seek, cause I fall from grace And minds I tramp Don't talk to me because I won't succeed Explaining all the things in my mind I seize Silence is the song I sing, my creed the dreadful. alone. walk my path carefully, afraid of what'll happen next to me. I have my ways, but I have never been free. I'm my best friend. I'm a prisoner, yeah, insecure, afraid to speak to the guy next door. I don't know how to fight, but I'm in a war. dank, dank. Ik moet alleen... <laughs> ik ben alleen even... Zit ik met, met parels op mijn voorhoofd. <laughs> Want je zat wel vreselijk met een uithaal. <laughs> en ik denk, oh, de buren. <laughs> dus, ik heb wel afstand genomen van de microfoon. Ja, nee, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Eh, maar ik eh, vind het toch eh, even prettig als ik mijn koptelefoon nog even terug ja, krijg. Dan mag je nu wel. Ja, ja, dus- ja dankjewel. dat was voorlopig even Rogier. We gaan hem straks natuurlijk nog een keer terug horen bij, bij nog een, een aantal nummers. Twee nummers. sowieso. En of we dan nog tijd hebben voor een derde nummer, dat eh, moeten we dan nog, eh, of voor, ja, voor een vierde nummer, dat moeten we dan nog even afwachten. We gaan er nog eh, eentje draaien, dat is Kashmir Hakim. En dat nummer dat heet My Little Sophia. I'm singing a little song for you. When dad is standing here, he's standing in front of you. You're a little sunshine, and you're a little love. And I will keep on standing here until my day will come. Little Sophia, lovely, lovely that you are. And mommy and daddy love you for the person that you are. Tinky Winky Pinky is a little hat on your head. And you're dancing, dancing, dancing in your oversized bed. Cause this is love, love is in me. Oh, love is in. Love, love is in the air. Little Sophie, your daddy, you know him as a king. Together with your mommy Radha, yeah, you made us queen and king.